Door Negens met het NOS-journaal. De Tweede Kamerfracties van D66 van de dividendbelasting in het debat na Prinsjesdag steunen. De maatregel staat nu eenmaal in het regeerakkoord en afspraak is afspraak, vinden ze. D66-leider Pechtold vindt wel dat het kabinet veel beter moet uitleggen... waarom het afschaffen van de heffing een goed idee is. Vanmorgen praat het kabinet met de vier fractievoorzitters van de regeringspartijen... over de begroting die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren... Afschaffing van de dividendbelasting is omstreden. Vorige week bleek dat die zeker 500 miljoen euro duurder uitvalt dan eerder gedacht. De stroomstoring in een deel van Midden-Brabant is voorbij. Volgens energiebedrijf Enexis zaten mogelijk 100.000 huishoudens ruim een uur zonder elektriciteit. Op sociale media kwamen meldingen uit onder meer Tilburg, Kaatsheuvel, Moergestel en Gilze. De Efteling riep bezoekers op voorlopig niet te komen Inmiddels is het park alle attracties aan het opstarten, maar mogelijk gaat het wel iets later open. Buurtbewoners hebben gisteravond laat in Roosendaal een jongetje van 1 of 2 jaar oud gevonden. Het gaat mogelijk om een Pakistaans of Indiaas kind. Omdat hij nog niet zo goed praat, is het moeilijk te achterhalen wie de ouders zijn. De politie hoopt dat familie van het kind zich snel meldt. Ondertussen wordt het jongetje opgevangen door een pleeggezin. In Nieuwegein is Rijkswaterstaat begonnen met het plaatsen van de grootste binnenvaartsluisdeur van Nederland. Die komt in de Beatrixsluis. De sluisdeur is 28 bij 14 meter en weegt meer dan 400.000 kilo. In totaal komen er vier deuren. De Beatrixsluis ligt op de vaarroute tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Verwacht wordt dat in februari volgend jaar de eerste schepen er gebruik van kunnen maken. Het weer, eerst veel wolkenvelden, soms ook zon. Vanmiddag vanuit het westen buien. In het oosten kan voor die tijd ook een lokale bui ontstaan. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen koel en wisselvallig. Vooral zaterdag valt er flink wat regen bij een graad of 16.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 Sweetness, no funny Now me so sweet, me sweet, I'm the sugar, me love. I don't know so the girl them a bang they for the real rubber dub. Some of them a love the teen on the party, and them love the teen on the club.